7 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen zit in een Brussel ziekenhuis in quarantaine... omdat hij mogelijk besmet is met het ebola-virus. De Belg keerde twee weken geleden terug uit een West-Afrikaans land... waar hij ebola-patiënten behandelde... Gisteren werd hij plotseling niet lekker en had hij ook koorts. Uit voorzorg zit hij nu in het Brusselse ziekenhuis en wordt onderzocht of hij ebola heeft. Als dat zo blijkt te zijn, is het de eerste besmetting in België. De Islamitische Staat heeft een nieuwe onthoofdingsvideo op internet gezet. Dit keer van een gevangen Koerd in Noord-Irak. In de video waarschuwt IS dat andere Koerden hetzelfde lot wacht... als hun leiders de kant van de VS blijven kiezen. De beelden lijken op die van de onthoofding van de Amerikaanse journalist James Foley, maar zijn dit keer gemaakt voor een moskee in Mosul. President Obama sluit uit dat de VS militair ingrijpt in Oekraïne. Een confrontatie met Rusland is niet te verwachten, zei Obama in het Witte Huis. Volgens de Amerikaanse president is het aan de NAVO om eventueel grenzen te stellen aan de Russen. Oekraïne is geen lid van de militaire verdragsorganisatie, maar andere landen in de regio zijn dat wel. De VN-veiligheidsraad was voor de 24e keer bijeen om te praten over Oekraïne. De vergadering ontaarde in een bittere woordenstrijd tussen Amerika en Rusland. Er zijn geen conclusies getrokken. Rusland heeft vetorecht in de Veiligheidsraad... waardoor het land er niet kan worden veroordeeld. Het Rijk gaat zich actief bemoeien met de tientallen gemeenten... die de jeugdzorg maar niet geregeld krijgen. Deskundigen gaan meekijken en als dat niet genoeg is... komt de gemeente onder curatelen. Voor Jeugdzorg Nederland gaat de aanpak nog niet ver genoeg. De organisatie pleit voor een noodwet. Veel zorginstellingen weten nog steeds niet wat er gebeurt met de jeugdzorg... als de gemeente na 1 januari de verantwoordelijkheid daarvoor overnemen van het Rijk.